na een tip van de Amerikaanse autoriteiten. Washington waarschuwt Amerikanen dat ze rond de feestdagen... alert moeten zijn op drukke plekken in Barcelona... zoals bij toeristische locaties en in het openbaar vervoer. Bij overheidsgebouwen en toeristische trekpleisters in de stad... is de beveiliging inmiddels flink opgeschroefd. Sinds vrijdag hebben hulporganisaties 344 migranten opgepikt... uit de Middellandse Zee boven Libië. Een schip van de organisatie Sea-Watch, die onder de Nederlandse vlag vaart... heeft 33 mensen aan boord. Het schip heeft nog geen toestemming om de groep ergens aan land te brengen. De andere 311 migranten zijn op een reddingsschip op weg naar Spanje. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is verstoord door een uitbarsting van de Etna. De vulkaan spuwt enorme aswolken uit. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Het vliegveld in de buurt is gesloten. Vliegtuigen die willen landen worden omgeleid naar andere luchthavens. In de haven van Amsterdam is 70 kilo cocaïne gevonden. De pakketten zaten in tassen die in het ruim van een schip waren verstopt. Er is niemand aangehouden. De Vlaamse versie van Serious Request heeft een recordbedrag van ruim 17 miljoen euro opgebracht. De zender Studio Brussel nam het idee zeven jaar geleden over van 3FM. Hier is 3FM dit jaar gestopt met het glazen huis. Drie DJ-teams trokken te voet door het land om geld in te zamelen. De eindstand van die benefietactie volgt om 9 uur vanavond. Het weer is droog en er staat weinig wind. Rond middernacht is het in het zuidoosten rond het vriespunt. Eerste kerstdag kan de zon nog af en toe doorbreken. Tweede kerstdag blijft het op de meeste plaatsen grijs. Maximaal temperaturen liggen tussen de 4 en de 6 graden.